Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Rotterdamse politie onderzoekt of de schietpartijen van gisteren een wraakactie waren. Verdachte Fouad El blijkt zich in een webforum te hebben beklaagd over zijn buurvrouw... die aangifte tegen hem had gedaan wegens dierenmishandeling. Ook beschuldigde hij het Erasmus MC waar hij studeerde van sabotage... Het ziekenhuis was door het Openbaar Ministerie voor hem gewaarschuwd. Het wees het Erasmus MC erop dat L is veroordeeld voor dierenmishandeling... een alcoholprobleem heeft en psychotisch gedrag vertoont. Het OM wierp daarbij de vraag op of zo'n student wel arts kan worden. El wordt ervan verdacht dat hij gisteren een vrouw uit zijn straat, haar dochter en een docent van het Erasmus MC heeft doodgeschoten. In de VS zijn twee oprichters van een kliniek veroordeeld omdat ze valse diagnoses hebben gesteld. Patiënten kregen ten onrechte te horen dat ze leden aan dementie of een andere aandoening. Soms ondergingen ze maandenlange behandelingen. De voormalige directeur van de kliniek in Ohio kreeg zes jaar cel. Ze deed zich voor als arts, terwijl ze dat niet was... en ook geen vergunning had om zorg te verlenen. Haar man is KNO-arts, maar is ook niet bevoegd om diagnoses als dementie te stellen. Hij kreeg ruim ruim drie jaar cel. De Gouden Griffel gaat dit jaar naar het boek Mishka... geschreven door Edward van de Vendel en Anoush Elman. Het boek gaat over een Afghaans gezin dat naar Nederland is gevlucht... en vindt dat ze in Nederland ook een huisdier moeten hebben. Een konijn met de naam Mishka. Volgens de jury is het een actueel en ontroerend familieverhaal. De Gouden Griffel is de belangrijkste literatuurprijs voor Nederlandse kinderboeken. Er is een bedrag van 10.000 euro aan verbonden. Het weer, vooral in het noorden en westen van het land wat regen. Minima tussen 14 en 16 graden. Daarna een overwegend grijze dag met soms een bui.